Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin moet gewoon voor een jury verschijnen. Een rechter heeft een verzoek van Baldwin om de aanklacht tegen hem in te trekken afgewezen. De acteur wordt verdacht van doodslag. Drie jaar geleden schoot hij tijdens filmopnames een cameravrouw dood met een revolver. In het wapen bleken echte kogels te zitten... Baldwin heeft altijd gezegd dat hij de trekker nooit heeft overgehaald... maar nieuw onderzoek lijkt dat tegen te spreken. De rechtszaak staat gepland in juli. Hij kan een celstraf van maximaal anderhalf jaar krijgen. Op een industrieterrein bij Terneuzen heeft een brand gewoed bij een autobedrijf. Meerdere brandweerwagens en een schuimblusvoertuig rukten uit. Het vuur was ontstaan onder een overkapping waar wrakken van vrachtwagens stonden. Die zijn in vlammen opgegaan. Een loods naast de overkapping is gespaard gebleven. Het vuur is inmiddels geblust. Nederland respecteert de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Die oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafah. Ook moet de grensovergang tussen Egypte en Gaza weer open. Omdat uitspraken van het Hof in Den Haag bindend zijn... roept Nederland op de uitspraken na te leven. In Israël wordt door verschillende ministers afwijzend gereageerd op het oordeel. Voor het eerst is in Nederland een metoposaurus te zien. De botten van het uitgestorven dier worden tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Bokstel. Onderzoekers van het museum hielpen met het prepareren van het dier. De amfibie was bijna 3 meter groot en leefde 220 miljoen jaar geleden. De botten van de metoposaurus werden drie jaar geleden gevonden in het zuidwesten van Polen. In de tijd dat het dier leefde was het de grootste vleeseter op aarde.